uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De werknemers krijgen dit jaar minder vakantiegeld dan vorig jaar. Salarisstrookverwerker ADP heeft uitgerekend dat mensen die anderhalf keer modaal verdienen... het zwaarst worden getroffen. Zij krijgen 256 euro minder vakantiegeld. Voor twee keer modaal wordt het 204 euro minder. Eén keer modaal krijgt zo'n 60 euro minder. Voor mensen met een minimuminkomen verandert er niets. Zij krijgen evenveel vakantiegeld als een jaar geleden. De daling komt niet onverwacht. Afgelopen jaar werd er al gewaarschuwd dat het vakantiegeld voor de meeste mensen gaat dalen. De Duitse inlichtingendienst BND heeft de samenwerking met de Amerikaanse NSA voor een groot deel opgeschort. Duitse media melden dat de BND geen gegevens meer doorspeelt over het internetverkeer die bij een afluisterstation in Beieren worden verzameld. Dat besluit zou begin deze week zijn genomen na de politieke ophef over de samenwerking tussen de twee inlichtingendiensten. De NSA krijgt nog wel telefoongesprekken en faxen. Bij de aardbeving in Nepal zijn volgens de Verenigde Naties twee keer zoveel huizen verwoest of beschadigd als gedacht. Vooral huizen in de bergen waren niet tegen de aardbeving bestand. Hulpverleners hebben ruim 60.000 zeilen uitgedeeld om mensen aan onderdak te helpen. De VN zegt dat er nog ruim een kwart miljoen zeilen nodig zijn, omdat nu pas de meest afgelegen dorpen in Nepal worden bereikt. Het paleis op de Dam in Amsterdam is vannacht beklad met de tekst Fuck de koning. Het is waarschijnlijk een reactie op de vervolging van een activist die vorig jaar zulke leuzen riep. De activist weigert een boete van 500 euro te betalen. Gisteren maakte het Openbaar Ministerie bekend dat hij wordt vervolgd wegens het opzettelijk beledigen van de koning en de koningin. Het paleis op de Dam is inmiddels schoongemaakt. Dan het weer, wisselend bewolkt enkele buien. Vanmiddag vooral in het zuiden en oosten. Vooral in het westen en noorden veel zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen droog en geregeld zon.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 See all of my kindness, mm -hmm, it's taken for weakness. Now I dance till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell it. Ooh, that's all I want. Four five seconds from wildin', and we got three more days till Friday.